Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Gisteren werden nog een baby van 22 dagen oud en een kind van drie gered. Ondanks de slechte infrastructuur krijgen steeds meer mensen eten, drinken en medische hulp. Volgens Haitiaanse functionarissen is het dodental van de aardbeving inmiddels opgelopen tot 75.000. Ongeveer 250.000 mensen zijn gewond geraakt. In de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft zijn advocaat Bram Moskowitz betoogd dat de rechtbank van Amsterdam onbevoegd is om de zaak tegen zijn cliënt te behandelen. Volgens de raadsman hebben de uitlatingen van Wilders geen aanknopingspunten met de stad Amsterdam. Ook stelde Moskowitz dat Wilders zijn uitlatingen altijd heeft gedaan als volksvertegenwoordiger. Het Hof had het OM daarom nooit opdracht mogen geven Wilders te vervolgen, zei Moskowitz. Hij vroeg de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren. In het proces dat vanochtend is begonnen wordt Wilders verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims als groep. Voor aanvang van de rechtszaak betoogden een paar honderd mensen buiten de rechtbank voor de vrijheid van meningsuiting. Gisteren zei het Openbaar Ministerie dat het overweegt om vrijspraak voor Wilders te eisen. Justitie is er niet van overtuigd dat zijn uitlatingen strafbaar zijn. Eerder zag het OM af van vervolging, maar het Hof bepaalde dat het OM toch vervolging moest instellen. Door de economische crisis neemt het aantal ZZP'ers af. In het derde kwartaal van vorig jaar waren er 630.000 zelfstandigen zonder personeel. Zijn er 20.000 minder dan in het derde kwartaal van 2008, meldt het CBS. De voorgaande jaren groeide het aantal ZZP'ers snel, maar deze groep wordt hard, hard getroffen door de crisis. ZZP'ers die ermee stoppen gaan bijna nooit bij de werklozen behoren.